nieuws van 11 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Italië, Duitsland en Frankrijk hebben een gezamenlijk document opgesteld... waarin ze schrijven dat de asielregels moeten worden herzien. Er moet een sterke reactie komen op de vluchtelingencrisis. De landen willen een eerlijke verdeling van migranten over de hele EU. De voorstellen moeten eind deze week besproken worden... op een bijeenkomst van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken. Het aantal nieuwkomers dat een inburgeringsexamen aflegt neemt af. Dat blijkt uit cijfers die Nieuwsuur heeft opgevraagd. Sinds 2013 worden nieuwkomers niet meer begeleid door de gemeente... en moeten ze alles zelf regelen en betalen. Volgens de gemeente Amsterdam en Vluchtelingenwerk... is die eigen verantwoordelijkheid veel te veel gevraagd. Wie het examen niet aflegt kan een boete krijgen... of zelfs zijn verblijfsvergunning verliezen. Bij een dubbele aanslag op een moskee in de jemenitische hoofdstad Sanaa zijn zeker twintig mensen omgekomen en tientallen mensen gewond geraakt. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door IS. Tijdens het avondgebed blies een zelfmoordterrorist zich op in de moskee en kort daarna ontplofte buiten een autobom tussen gelovigen die de moskee ontvluchten. 20% van de varkenshouders in Nederland zit in ernstige financiële problemen, zegt de Rabobank. Nu zijn er nog ongeveer 5000 varkensboeren in Nederland. De bank voorspelt dat het aantal over 10 jaar gehalveerd is. Onder leiding van oud-minister Roosentaal wordt gewerkt aan een reddingsplan voor de varkenssector. Justitie in Frankrijk stopt met het onderzoek naar de dood van PLO-leider Yasser Arafat. Volgens onderzoekers is er geen bewijs dat hij is vergiftigd met polonium. Arafat stierf in 2004 in een ziekenhuis in Parijs. Hij was daar naartoe gebracht nadat hij in zijn hoofdkwartier in Ramallah ernstige buikklachten had gekregen. Het weer, vannacht is het droog en fris. In het binnenland kan het lokaal 5 graden worden. In het noordwesten 13 graden. Morgen overdag vanuit het westen opnieuw buien, lokaal met een klap onweer. Tussen de buien door is er ruimte voor de zon. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug, luisteraars. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1108. We gaan weer beginnen. 16 of 15 werkjes, ik weet het niet uit mijn hoofd. In ieder geval een nieuwe cd van Paul Averginos. Grace heet zijn nieuwe cd. Eh, geen onbekende voor dit programma. En we gaan er dus lekker van genieten. Wil je meelezen? Kan dat via www.peacefulradio.eu. Veel luisterplezier. Mommy, what God's intention is war. War on rebellion, pawn imposter. Hypocrites and big bag, oh liar. Mommy, what I throw there, mean she fire. Mommy, what a life so sweet with you. Like it surely was near the old saddle. I remember what he said to me something like a Don Damasio. Oh. nanny do know. Then I could take me bond along go and follow you, mommy water. Wherever you go, dragon killer. Dragon killer. Mommy water by all means call me and tell me what really belong to me.